Volgens de politie waren er weinig grote incidenten met teleurgestelde fans. In Den Haag greep de mobiele eenheid in op het Jongbloedplein... omdat daar vernielingen werden aangericht en met vuurwerk werd gegooid. Veertig railschoppers zijn opgepakt. Ook op de Neude in Utrecht was de sfeer even grimmig. Op andere plaatsen was het soms ook onrustig, maar nergens liep het verder uit de hand. Oranje verloor gisteravond de WK-finale van Spanje met 1-0. Nederlands elftal is inmiddels per vliegtuig onderweg naar huis. Morgen wordt de selectie in Den Haag ontvangen door koningin Beatrix op Paleis Noordeinde. En daarna worden de spelers gehuldigd in Amsterdam. De gouden bal voor beste speler van dit WK is gewonnen door de Uruguayaan Diego Forlan. De voetbaljournalisten gaven hem ruim 23 van de stemmen. Wesley Sneijder werd tweede met bijna 22 en de Spanjaard David Bia derde. Voorland volgde de Fransman Zinedine Zidane op, die vier jaar geleden werd gekozen tot beste speler van het WK. In Oeganda zijn bij twee bomaanslagen zeker 50 mensen gedood. De bommen gingen af in een restaurant en bij een rugbyclub waar buiten naar de finale van het WK werd gekeken. Volgens het persbureau AP zijn onder de slachtoffers ook Europeanen en Amerikanen en waren de bommen voor hen bedoeld. De politie denkt dat de Somalische militante groepering Al-Shabaab achter de dubbele aanslag zit. Colombiaanse leger zegt twaalf lijfwachten van de leider van de FARC te hebben gedood. Dat zou zijn gebeurd bij een verrassingsaanval op een varkbasis in de jungle. Volgens het leger is een van de doden een belangrijke vertrouwelinge van de leider van de linkse guerrilla-beweging. Dan het weer, kans op stevige buien met temperaturen van 22 graden in het westen tot 30 graden in het oosten.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 van ZFM. Via de kabel op 104.5.